Ampersen met het NOS-journaal. CDA-fractieleider Pieter Heerma wil geen blokkade opwerpen... tegen samenwerking met Forum voor Democratie en het Brabantse provinciebestuur. Dat zei hij bij WNL op zondag. In Brabant proberen CDA en VVD met Forum een nieuw provinciebestuur te vormen. Binnen het CDA ontstond daar afgelopen week veel discussie over. Samenwerking met Forum of de PVV ligt gevoelig... na de omstreden gedoogconstructie in het eerste kabinet Rutte met de PVV in 2010... Maar volgens Heerma zijn de tijden veranderd... en leidt het uitsluiten van partijen tot onbestuurbaarheid. De 17 mensen die begin deze maand vanuit China naar Nederland kwamen... zijn niet besmet met het coronavirus, heeft de GGD bekendgemaakt. De 15 Nederlanders en twee Chinese partners hebben 14 dagen in afzondering gezeten. Sommigen thuis en anderen in een opvang in Zeist. Ze hoeven zich niet meer te melden bij de GGD... en kunnen gewoon contact hebben met andere mensen. Het is nog wel altijd onduidelijk hoe het verder moet met de Nederlanders die in het buitenland zijn gestrand vanwege het virus. Het ministerie van Buitenlandse Zaken probeert in kaart te brengen waar Nederlanders precies zitten en hoe ze kunnen worden geholpen, maar dat verloopt moeizaam. Voor de tweede keer binnen een week stormt het in Nederland. Daarom geldt in het hele land code geel. Storm Dennis is minder zwaar dan de storm van vorig weekend... maar toch komen er uit het hele land meldingen van schade. De storm was aan het eind van de ochtend in het noordwesten over zijn hoogtepunt heen. Later neemt ook de wind in de rest van het land in kracht af. Vitesse heeft in de eredivisie thuis met 4-2 gewonnen van Heerenveen. Vitesse-aanvoerder Linsen scoorde twee keer. Hij is daardoor nu gedeeld topscorer in de eredivisie. Het weer. Op dit moment vooral aan de kust zware windstoten en af en toe regen. Met 12 tot 17 graden blijft het zacht vandaag. Vanavond neemt de wind wat in kracht af. Morgen wisselen bewolkt met pittige buien. Daarbij kans op hagel, onweer en opnieuw zware windstoten. Het wordt morgen 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Verkeersupdate. bij de ANDB. Op de A5 hoofddorp richting Amsterdam staat file tussen Westpoort en de aansluiting met de A10 2 kilometer met daar een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden op de A10 West naar Zaanstad bij knooppunt Koenplein.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 gonna shake, throw it away in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, throw it away in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw it away in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw it away in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw it away. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Been about a month and 20 days And we going round and round playing city games Now you say you slow me down, not right now Then you ain't at me and walk away oh, Let it be, let it be, let it be known Oh, no, no, go.